7 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De jeugdcriminaliteit daalt, maar echt goed gaat het nog niet. Volgens onderzoekers van het CBS worden er minder jongvolwassenen en minderjarigen veroordeeld. Op zich goed nieuws, maar de daling gaat de laatste jaren wel minder hard. En de zaken die bij de rechter terechtkomen zijn heftig. Het gaat dan bijvoorbeeld om doodslag of diefstal met geweld. Een zwaar ongeluk op een N-weg bij Borger in Drenthe. Zes auto's klapten daar gisteravond op elkaar. Vier mensen kwamen om. De vijf die het overleefden zijn allemaal zwaar gewond, vertelt de politie. Alle hulpdiensten zijn hier op de plaats gekomen. Zoals de brandweer helpen met voertuigen, de traumahelikopter en de verkeersongevallendienst is hier ook te plaatsen om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Meerdere auto's kwamen ondersteboven naast de weg te liggen. Er wordt vandaag meer bekend over wat er is misgegaan op de N34. In Deventer vonden honderden jongeren het na de mooie zomerdag van gisteren te mooi om al naar huis te gaan. Op de kade langs de IJssel was voor de derde avond op rij een illegaal feest aan de gang. Ja, ze stonden hutje-mutje op elkaar, hielden zich niet aan de coronaregels, maar de politie greep niet in. Het gebeurde wel in Maastricht. Daar werd een park ontruimd omdat het er veel te druk was. En bij middelbare scholieren tettet de wekker vanaf vandaag weer elke ochtend. Voor het eerst in bijna een half jaar kunnen ze weer gewoon naar school. Vanaf vandaag mogen die weer open. Vanaf volgende week maandag moeten ze dat. Niet alle scholen staan te springen. Sommigen vinden het echt niet verantwoord. Of ze krijgen de roosters nog niet rond. Of hebben te weinig coronatests klaar liggen. Het weer. Echt een zomersweekje. Als de zon opkomt wordt het al snel warm. Met vanmiddag een graad of 23. Alleen langs het strand is het door de wind iets koeler. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Opnieuw vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost.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 Een ernstig ongeluk met zes auto's gisteravond bij Borger in Drenthe. Op de N34 kwamen meerdere auto's ondersteboven naast de weg te leren. Vier mensen kwamen om het leven, vijf raakten ernstig gewond. De Copa America wordt niet gespeeld in Argentinië.